Er zijn verpleeg- en verzorgingshuizen die hun cliënten bijvoorbeeld laten betalen... voor wc-papier of fruit... Die kosten vallen onder de AWBZ en mogen niet bij bewoners in rekening worden gebracht. De partijen willen dat er snel maatregelen worden genomen. Oliemaatschappij BP test het gedichte olielek in de Golf van Mexico 24 uur langer dan gepland. De tests begonnen donderdagavond en zouden 48 uur duren, maar BP wil meer onderzoek doen. De maatschappij is vooral bezorgd over de toestand van de boorput onder de zeebodem. De cementlaag rond de boorpijp zou kunnen barsten, waardoor nieuwe lekken ontstaan. Op de Caribische eilanden wordt gevreesd voor een van de grootste uitbraken van knokkelkoorts in ruim 10 jaar. In het gebied zijn dit jaar al bijna 17.000 mensen met het dengue-virus besmet. Enkele tientallen mensen zijn overleden. Volgens gezondheidsfunctionarissen loopt het aantal vrijwel zeker op... omdat het regenseizoen vroeg is begonnen en er daardoor veel muggen bij komen die het virus overbrengen. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn zeker 28 mensen omgekomen. Een elektriciteitskabel in een schacht vatte vlam. Door de rook en het vuur konden de mijnwerkers niet op tijd wegkomen. De mijnindustrie in China staat bekend als uiterst onveilig. Vorig jaar vonden ruim 2500 mensen de dood bij ongelukken. In Rotterdam is gisteravond een man doodgestoken. De man had ruzie met een groepje mensen waarna hij werd neergestoken. Hij wist nog 50 meter verder te komen, maar werd opnieuw gestoken. De politie heeft vier mensen opgepakt. Ze worden vanochtend verhoord. Over de aanleiding van de ruzie en de identiteit van het slachtoffer wil de politie nog niets kwijt. Het weer, plaatselijke mistbank. Vanmiddag wordt het helder en droog. Het wordt 21 tot 26 graden.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 make our way up to the door. Slow jam. Thanks. ZFM Zandvoort. Come da porta picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you.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 We can travel to Spain where the rain falls mainly on the Sounds it is. We love, love. Got to have something to keep us together, love, love. That's enough for you me. move I won't ask where you've everybody has a past. When we're we'll do it all over again. And everybody else is getting out of bed usually getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. together het ritme van ZFM.